12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS. Vanochtend een tijdje de snelweg A7 geblokkeerd. De demonstranten wilden een anti-Zwarte Piet actie tegenhouden... die met drie bussen onderweg waren naar Bokken, Dokkum... waar Sinterklaas zo meteen aankomt. Op verzoek van de politie hebben de actievoerders de auto's weer weggehaald... waarmee ze de snelweg hadden geblokkeerd. De bussen met demonstranten zijn onder politiebegeleiding weer op weg gegaan naar Dokkum... maar inmiddels is de demonstratie tegen Zwarte Piet verboden. Volgens de politie is door de file die bij de wegversperring ontstond... een aantal auto's op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. In de hoofdstad van Zimbabwe, Harare, is een groot volksprotest aan de gang. Mensen van alle politieke stromingen vieren op straat dat president Mugabe ook van zijn eigen partij, de ZANU-PF, niet langer aan de macht mag blijven. Tot gisteren was nog onduidelijk wie aan welke kant stond. Er waren militairen en panzerwagens op straat. Nu wordt iedereen opgeroepen om te komen demonstreren. Tegenstanders van Mugabe, maar ook mensen die hem tot voor kort trouw waren... eisen zingend en dansend zijn vertrek. Het leger nam woensdag de macht in Zimbabwe over... om te voorkomen dat Mugabe zijn vrouw Grace naar voren zou schuiven om hem op te volgen. Prins Bernard heeft veel meer vastgoed in bezit dan eerder werd gemeld. Eerder werd bekend dat Bernard 102 adressen in privébezit heeft. Nu blijkt volgens het parool dat hij in totaal 590 Nederlandse adressen bezit, waarvan 349 in Amsterdam. Het gaat om huizen, appartementen, winkelcentra en kantoorgebouwen die hij in bezit heeft via BV's. Het bedrijf van Bernard en zijn zakenpartners is uitgegroeid tot een van de grootste vastgoedbezitters in Amsterdam. Het weer, er trekken buien over, maar geleidelijk breekt ook de zon vaker door. In het zuiden vallen de minste buien en het wordt een graad of 8. Aan zee staat soms een harde wind. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Er staat bij Moordrecht 2 kilometer na een ongeluk. Er is één reis ook dicht. En op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat tussen Hagenstein en Lexmond 6 kilometer file met ruim drie kwartier vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto. Daardoor is bij Lexmond 1 reis ook dicht. Het verkeer kan het beste bij Klopert Everdingen omrijden over de A2 en de A15.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 Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. T'accueillant pour une cerise Venise pour un Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.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 It took so long. Still, I believe somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me. you give. up. let me see you whistle while you are working.